8 uur. Jan van der Putten met het nos journal onschuldige burgers hacken als ze op die manier bij verdachte personen kunnen komen. Dat blijkt uit de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten die in bezit is van de Volkskrant. Ondanks kritiek van maatschappelijke organisaties zet het kabinet de plannen door. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State en gaat waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer. 1 op de 10 kinderen ontving afgelopen jaar jeugdhulp. In Noordoost-Groningen was het zelfs 1 op de 6, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Die varieert van opvoedhulp aan de ouders en psychische steun voor een jongere tot jeugdreclassering. Het is goed als woensdag tijdens dodenherdenking de mobiele telefoon twee minuten uitstaat. Die oproep komt van het comité 4 en 5 mei en de drie grote telecomproviders. De twee minuten stilte om acht uur er vaak doorbroken door lawaai, vooral van telefoons. KPN, Vodafone en T-Mobile zijn niet van plan met dodenherdenking het hele mobiele netwerk twee minuten uit te zetten. Advocaat Benedicte Fiek gaat aangifte doen tegen tabaksfabrikanten, zei ze in RTL Late Night. Volgens Fiek worden sigaretten zo gemaakt dat ze extra verslavend zijn. In het verleden zijn al meerdere rechtszaken tegen de tabaksindustrie gevoerd. Die resulteerden in schadevergoeding, maar dat gaat de advocaten niet ver genoeg. Fiek doet de aangifte samen met een longkankerpatiënten. Er rijden komende jaren nog geen snelle treinen tussen Amsterdam en Brussel. Pas over twee jaar zouden de eerste gewone intercities over het hoge snelheidstraject kunnen rijden. Dat concludeert het kabinet in reactie op de parlementaire enquête over de Vira. Vandaag praat de ministerraad over het mislukte treinproject en over hoe het nu verder moet met de hoge snelheidslijn. Het weer van het westen later weer droog met wat zon. In het zuidoosten regent het lang door en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt in een bui en ook dan een graad of 11. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan een file door een kapotte vrachtwagen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de Uithof.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 en gespeeld wordt door Mulder en Mulder, ons Haarlemse duo... dat in de regio en verder buiten furoren oogst. ZFM Jazz vandaag gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer... met allerlei mooie, aantrekkelijke, interessante en gevoelige stukken. Ehm, we gaan beginnen met Sarah Vaughan. Als eh, er een donker wolkje aan de hemel komt. Dat is een beetje de rode draad ook vandaag. Want we gaan heel veel bluesy thema's draaien. Allemaal verhaaltjes en titels die gaan over de, de hobbels en bobbels die wij tegenkomen in het leven en die allemaal natuurlijk prachtig in de muziek kunnen worden verwoord. Sarafoon, When Sunny Gets Blue. When Sunny gets blue His eyes get gray and cloudy Then the rain begins to fall better, bitter better. Love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. When Sunny gets blue, he breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the tree. sets the leaves to swaying like some violin just playing weird and a haunting a melodies. People used to love to see him laugh, see him smile. That's how he got his name. But man door een oer-Nederlandse groep. Dead Jazz. Onder leiding van de vorig jaar overleden Robert Veen. U hoorde Koos van der Hout, Lex van Oostrom, Erik Heinsdijk, Jan Voogd, Tolf Helge, Kajan Witmer en Robert Veen. We gaan nu naar Mr. Coleman Hawkins, de Nestor van de saxofonisten. Of de Hawk, zoals vele fans hem kenden. En die heeft veel meer voor de saxofoon betekent dan enig ander muzikus. De beminnelijke en fijnzinnige tenorsaxofonist leek een weinig op wat men zich bij een jazzmuzikus voorstelt. Hoewel hij met zijn voorliefde voor alcohol in ieder geval aan een deel van het cliché beantwoordde. Hij had een krachtige, hartstochtelijke en altijd originele stijl. Bean, zoals hij ook genoemd werd, woonde in de jaren 30 in Londen... en toerde door Europa, waarmee hij veel bijdroeg aan de verspreiding van de jazz. Voor de gitaar had je Andres Segovia, voor de cello Pablo Casals... en voor de tenorsaxofoon was er Coleman Hawkins. In december 67 trad hij voor het laatst op in Engeland in Ronnie Scott's. Nog één keer trad hij op in Amerika, in Chicago, in 69 en een maand later overleed hij. We gaan luisteren naar Mr. Coleman Hawkins. Met een uh, typisch Hawkins nummer zoals we dat noemen. In My Solitude. dat was Capellino, de groep Capellino. De jazzliefhebbers en kenners die herkennen het nummer met de titel I Found a New Baby. Maar Capellino die heeft eh, daar een persiflage op gemaakt... Ehm, met teksten uit kookboeken. Ja, hoe kun je het verzinnen? Een fond d'oignon bien frité. Nou, en we gaan nu luisteren naar... Ehm, de band van Count Basie. April in Paris. dit. <clears throat> een ehm, Amerikaanse saxofonist, bijgenaamd de Lone Wolf... vanwege zijn aanhoudend reizen en zijn toewijzing aan de jazz. En eh, heeft heel de tijd nog bij uh, heel veel groepen gespeeld... maar voornamelijk natuurlijk zijn eigen ding gedaan. Heeft uh, als saxofoon gespeeld in de Billy Ecksteins Big Band... Naast eh, Dexter Gordon en Gene Emmons. En eh, met Bud Powell nou, heeft eh, zijn sporen ruim verdiend. We gaan nou naar Joe Williams. Weer een droevig verhaal. Five o'clock in the morning. Maar wel live opgenomen. and there is no one on the street but me. Well, it's five o'clock in the morning, and there is no one on the street but me. And I not where you ought to be. I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be. This morning, I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be this morning, my whole world is empty, darling, because you're not here with me. that I don't love you because I don't write you every day. Don't feel that I don't need you because I haven't much to say. I love you and I need you. So bad that I could cry. until you are here with me, baby. Well, there's no way in the world for me to be satisfied. Joe Williams. There's no one in the world but you. We gaan nu naar Laura Fiji. Die zingt uh, eh, DC Algram, oftewel All of Me. Met Peter Schön op de piano, Wim Overgouw op de gitaar... Rudy Jacobs op de bas en Clark Telly, Terry op de trompet. En geen drums daarbij. Maar toch heel mooi. que coração um salão onde o amor descansa. pai de mim, eu tão sozinha vivo assim, sem esperança. A implorar alguém que não me quis e feliz, bem feliz ser. mas de Fiji. We gaan... Eh, u luistert naar ZFM Jazz op zondag. Dit programma wordt herhaald op vrijdag. En zoals bekend, verondersteld... draaien wij ook heel veel Nederlandse muzici. Zoals, eh, en vooral ook regiogenoten... zoals eh, daar zijn de mensen van de Flying Dutchman jazzband. Hans de Winter, Haarlem, trombone, Koos van der Hout, Jack Stouten, Wim Vreeburg, Maarten Rodekijk, Ludo Dekkers op de bas en Frits Laurens op de drums. Die hebben in 1997 een cd opgenomen en daarbij hebben ze uitgenodigd als gast, vader en dochter Ray Kaart en Jolanda Kaart. En we gaan hen allen laten horen in een stuk Don't Get around much anymore. Mr. Saturday dance, hit a crowd on the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit a club. Got as far as the door. Much Anymore. Jolanda Kaart met de KLM, nee, de Flying Dutchman Jazzband. Een, eh, dat zegt ook iets over de sponsor natuurlijk. Maar een orkest eh, met eh, goede, wat zeg ik, fantastische Nederlandse muzikanten. Daar, we hoorden twee trompetisten. Eén is Koos van der Hout en de andere Ray Kaart. Onze Haarlemse Ray Kaart in 2011 overleden. En wij gaan ehm, de twee trompetisten tegen elkaar op laten spelen. Prachtig, een mooie, een mooie uitdaging aan elkaar. Raykaard en Koos van der Hout. in nog een stukje van de Flying Dutchman jazzband. She's Funny That Way. In een arrangement van Robert Veen. Sweeping. Nou, zeg. Mooi of niet mooi? Ehm, Nederlandse groepen. Om de hoek. En fantastisch klinkend. Zo is er ook vanmiddag. Gratis toegankelijk. Een prachtig optreden in Zandvoort. Waar ik u eh, zeer toe mag uitnodigen. In café Het Juttertje. Dat is een bijgebouw van strandpaviljoen Talassa. Waar de Zandvoortse ondernemer Ton Arissen... met veel liefde en inzet regelmatig jazzconcerten organiseert... in samenwerking met de... Hm, eh, wat is het? De, de regionale slagwerker Menno Veenendaal... die eh, beide spannen zich erg in om eh, mooie dingen te laten horen. Nou, en vanmiddag is dat het geval... Zoals ik al zei, gratis toegankelijk. In Café Het Juttertje bij de strandpaviljoen Thalassa. Daar treedt op Rinus Groeneveld. Een zeer boeiende en interessante saxofonist. Hij wordt gezongen door Iris. En de begeleiding is het eh, trio van Menno Venendaal. Vier minuten lopen van het station. Nou, wat willen we nog meer? Het einde van de wandeling, het begin van de wandeling. Maak er een mooie middag van. Vanmiddag toegankelijk gaan nog een eh, artiest laten horen. Joe Henderson. En dat is het, eh, het nummer Felicidade.